Om kwart over twaalf gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brandweer is nog de hele nacht bezig met nablussen. Om de brand in één keer te doven werd een schuimdeken gebruikt. Dat veroorzaakte extra rook, waardoor omwonenden hun ramen en deuren gesloten moeten houden. In verband met de rook zijn de A16 en de A17 bij Moerdijk in beide richtingen afgesloten. Ook rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. De brand in een loods met chemicaliën ontstond halverwege de middag. Het zorgde voor een enorme rookwolk richting het noorden. Ook waren er grote explosies. Het naastgelegen bedrijf Wetzila en kantoorpanden gingen in vlammen op. Het vervuilde bluswater van de brand wordt opgeslagen in een noodbuffer bij Moerdijk. Dat meldt het waterschap Brabantse Delta. De rioolgemalen zijn tijdelijk stilgelegd zodat het water zich niet via de riolering verspreidt. Ook zijn de sloten afgedamd. Het vervuilde water wordt later verwerkt en afgevoerd. Drinkwaterbedrijf Evides heeft uit voorzorg drie spaarbekkens voor drinkwater uit de productie genomen vanwege de grote brand. Het gaat om de bekkens bij Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse. Mogelijk zijn er roetdeeltjes neergekomen in het water. Evides wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft de bekkens daarom stilgelegd. De in Nederland geboren honkballer Bert Blijleven is opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in de Verenigde Staten. Dat is een eer die alleen is weggelegd voor de grootste sterren in de Major League Baseball. De 59-jarige oudwerper Blijleven werd geboren in Zeist, maar verhuisde kort daarna naar